met het NOS Het jongetje van zes dat vanmorgen bij Austerlitz op de Utrechtse Heuvelrug mogelijk werd gebeten door een wolf... heeft wonden aan zijn rug. Die moesten gehecht worden in het ziekenhuis, zeggen zijn ouders. Het kind is inmiddels wel weer thuis. Ze zijn wel erg geschrokken. BBB-leider Van der Plas is blij met de komst van Agnes Jozef bij de partij. Het Kamerlid van NSC stapt per direct over naar BBB. Van der Plas omschrijft Jozef als de pensioenspecialist van de Kamer... die uitstekend bij de partij past. En de c leider van Vroonhoven noemt het doodzonde dat Jozef de partij verlaat. De Oekraïnse inlichtingendienst zegt de computersystemen van het bestuur van de bezette Krim gehackt te hebben. Op die systemen vonden ze duizenden documenten over kinderen die door Rusland zijn ontvoerd. Er staat in wat hun nieuwe adres in Rusland is... en ook dat Rusland de kinderen de Russische nationaliteit heeft gegeven. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld voor het mishandelen van twee agenten op het vliegveld van Manchester vorig jaar. De beelden van het incident maakten in Engeland veel los. De man had eerst een andere passagier in een koffietent op de luchthaven een kopstoot gegeven... omdat hij zijn familie racistisch zou hebben behandeld. Toen agenten de man vervolgens wilden arresteren, sloeg hij op hem, op hem in. Een van de agenten raakte bewusteloos en kreeg een gebroken neus. Welke straf de man krijgt, wordt later bepaald. De gemeente Midden-Delfland in Zuid-Holland heeft per ongeluk de namen en adressen van ruim 100 inwoners openbaar gemaakt. Het gaat om informatie van mensen die bezwaar hadden gemaakt tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Ze waren maandag te vinden in een bijlage die mee was gestuurd bij een openbare brief van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad van Midden-Delfland. Inmiddels is de bijlage vervangen met een versie waar de gegevens niet meer in te zien zijn.